Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Blok van Justitie neemt morgen de honderdduizenden handtekeningen in ontvangst... die met een petitie zijn opgehaald na de dood van Anne Faber. In totaal zetten 413.000 mensen hun handtekening... onder het initiatief van Lydia de Jong. Zij startte kort na de vondst van het lichaam van Anne Faber de petitie... Die is gericht aan premier Rutte, minister Blok en de kliniek waar verdachte Michael P. vastzat. In de petitie wordt een onderzoek geëist om herhaling te voorkomen. De inspectie Gezondheidszorg is inmiddels een onderzoek begonnen naar de kliniek in Den Dolder. De Europese Unie trekt nog eens 30 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan honderdduizenden Rohingya die naar Bangladesh zijn gevlucht. Het bedrag komt bovenop de 21 miljoen die de EU al eerder voor hulp had uitgetrokken. Het bedrag is bedoeld voor zaken als water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Bangladesh spreekt van een onhoudbare situatie in het land... dat niet in staat is de enorme aantallen vluchtelingen op te vangen. Volgens de Bengaalse VM-ambassadeur vormt de regelrechte ontkenning... van de etnische identiteit van de Rohingya door Myanmar... een struikelblok in de onderhandelingen met dat land. In Groningen is begonnen met de sloop van het pand van Holland Casino. Het gebouw in het centrum werd eind augustus verwoest door een grote brand. De komende maanden wordt er zes dagen per week gesloopt. Enkele mensen die vlakbij het casino wonen moeten tijdelijk hun huis uit tijdens de eerste fase van de sloop. Het pand is flink beschadigd door de brand en mogelijk instabiel. Of het casino na de sloop weer terugkeert op dezelfde locatie is nog niet bekend. Het weer nog wolkenvelden, af en toe zon, in het noorden en oosten af en toe regen. Het is gemiddeld 15 graden. Later op de dag neemt in het zuidwesten de kans op lichte regen toe.